Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Triathloncoaches gingen jarenlang te ver, zeggen oudsporters in de krant Trouw. Vooral in de top ging het mis. Triatleten werden extreem gepusht, vertelt verslaggever Tom van het Hek. Het afvallen speelt met name een heel belangrijk probleem... dat dat eh, totaal onbegeleid eh, gebeurde. En als je dat niet goed doet, en daar zijn deze verhalen ook van... zie je depressies, eetstoornissen, eh, chronische pijnen... tot aan zelfmoordneigingen toe gebeurde allemaal op het Nationale Trainingscentrum voor Top Triatleten in Sittard. Binnenkort verschijnt er een groot onafhankelijk onderzoek naar de misstanden. Jonge mannen werken steeds minder, heeft het Centraal Planbureau uitgezocht. Komt onder meer doordat mannen onder de 25 sinds de economische crisis langer zijn gaan studeren. Vrouwen en oudere mannen werken juist meer. Als het aan het RIVM ligt, kan je voor je e-sigaret straks nog maar uit 23 verschillende smaakjes kiezen, staat in de krant Trouw. Het ministerie van Volksgezondheid wil af van e-sigaretten die niet naar tabak smaken, zoals aardbei of mango. Volgens het RIVM vallen er dan straks zo'n 2000 smaakjes af. Morgen begint de herfstvakantie in het midden en het noorden van het land. En dat merken ze op Schiphol. Vorig jaar was het vanwege corona lastig om op vakantie te gaan. Maar dit jaar gaan veel Nederlanders weer. Waar gaan jullie heen? Italië. Heb je er zin in? Ja hoor. Was het lang geleden voordat je eh, nou ja, in het vliegtuig bent gestopt? Ja, twee jaar geleden, laatste keer. Waar gaat u heen? Uh, eh, Albufera. Ja, heel veel zin natuurlijk. En waarin het meest? Het zonnen, het lekkere weer, weg van Nederland. <laughs> De luchthaven verwacht de komende weken zo'n 2 miljoen reizigers. Dat zijn er drie keer zoveel als vorig jaar. Het weer nu nog een buitje, maar vanmiddag vaker droog en dan gaat op 14. De rest van het weekend rustig herfstweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een typische vrijdagochtend op de weg. Er is niet veel aan de hand. Alleen op de A10 staan een paar files. Op de Ring Zuid van Amsterdam heb je een kleine 10 minuten vertraging richting Utrecht. En op de Ring Noord staat het vast bij Durgerdam. Dat is ook richting Amersfoort en Utrecht. Daar zorgt een vrachtwagen met pech voor 5 minuten oponthoud. Er is één rijstrook dicht. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten bij Beverwijk en IJmuiden.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 You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this vibe just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm going to like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. should maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death.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 straight ahead, not at Zandvoort 106.9 FM. so charming. Zandvoort en Zomerhits. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun this song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming Better days are coming for you when the night feels like forever. I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together ZFM.